8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 14 doden gevallen bij een gijzeling in een bus. Lokale media melden dat de bus buiten Karachi op een snelweg in een hinderlaag liep. Gewapende mannen bekeken de identiteitskaarten van de tientallen passagiers... en kozen 14 slachtoffers uit die ze doodschoten. Daarna gingen ze er vandoor. Over het motief van de daders is niets bekend. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is ook nog niet opgeëist. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gestegen met bijna 11 procent. In 2018 kwamen 678 mensen om in het verkeer. 65 meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de provincie Noord-Brabant is de toename van het aantal verkeersdoden opvallend. Daar steeg het aantal slachtoffers met meer dan 50 procent naar 150 afgelopen jaar. De politie in New York heeft een man aangehouden die met twee jerrycans benzine, aanstekers en andere brandbare vloeistof de St. Patrick's kathedraal was binnengelopen. Een beveiliger zag hem waarop hij de kerk weer verliet. Buiten de kathedraal werd hij aangehouden. Naar eigen zeggen had hij de jerrycans bij zich... omdat zijn auto zonder benzine stond, maar dat bleek niet waar. De man is een bekende van de politie. Liverpool-spits Mohamed Salah is opgenomen in de lijst van Time Magazine... met de 100 invloedrijkste mensen ter wereld. De Egyptenaar greep zijn uitverkiezing aan om mannen in het Midden-Oosten op te roepen... vrouwen beter te behandelen. In een interview met het blad zegt de 26-jarige voetballer... we moeten in onze cultuur de manier waarop we met vrouwen omgaan veranderen. Dat kan niet anders. Het weer, eerst sluierwolking, later op veel plaatsen flink zonnig... en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf morgen wordt het op veel plaatsen nog wat warmer. Zaterdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan alleen een paar korte dagelijkse files... die zorgen voor zo'n vijf minuten vertraging. Iets meer oponthoud is er op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom.